Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gingen veel meer jonge mensen stemmen deze verkiezingen. Van de kiezers tussen de 18 en 24 jaar ging 80% naar de stembus. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen was dat nog 67%. En er gingen ook meer mensen stemmen die tussen de 25 en 34 zijn. Mijn collega Jurjen IJsseldijk bekeek wat de uitslag was geweest als alleen jongeren hadden gestemd. Daarvoor zijn de Ipsos-cijfers uitgeplozen. En Mark Rutte was dan niet de grootste geworden stel nou dat je alleen de stemmen van mensen tussen de 18 en 24 zou meetellen... dan was D66 de grootste partij van Nederland geworden. Eh, wel gevolgd door de VVD. En daarna al GroenLinks als derde partij... die toch wel flink verloren heeft in de echte uitslag. Jonge kiezers gingen ook vaker voor kleinere partijen... zoals Forum, Denk en Volt. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, kan de formatiepuzzel al een beetje gelegd worden. Welke partijen willen met wie? Daarvoor zijn twee verkenners aangesteld, van de VVD en D66. Verslaggever Albert Bos. Ja, ze moeten vooral nu eerst gaan praten, veel praten... want we hebben 17 uh, eh, beoogd eh, fractievoorzitters in de Tweede Kamer... Die ehm, eh, verkenners gaan nu met hem praten. Van joh, god, wat lijkt jou nou logisch? Zou je eventueel mee willen praten over een nieuwe regering of niet? hoe zie je dat? dat voor je. Ja, en hoe dat formeren precies gaat kun je horen in onze podcast Lang Verhaal Kort. Er moet snel weer geprikt worden met het coronavaccin van AstraZeneca, vindt de Europese toezichthouder, de EMA. In veel landen is een pauze ingelast, omdat sommige mensen na een vaccinatie bloedstollingsklachten kregen. Kan best zijn dat die klachten door het vaccin komen, maar het risico van niet vaccineren is veel groter, zeggen de onderzoekers. De politie in Amsterdam is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak bij een juwelier vanochtend. Er werden drie jongens opgepakt, maar die hadden er niets mee te maken. Bij hun arrestatie werd zelfs een waarschuwingsschot gelost. Hij gaat zo uit die auto, pakt zijn wapen, doet dit. Dus, zo één keer. Hij zat gewoon rustig in de auto. Opeens er worden wapens getrokken, er wordt in de lucht geschoten, alles. Het is fucked up, man. De politie zegt dat de drie zich verdacht gedroegen. Ze zouden er vandoor zijn gegaan om een avondklokboete te ontlopen. En het weer nog. Vanavond wordt het op de meeste plekken droog. Vannacht kan het licht gaan vriezen. Morgen geregeld zon. En als het goed is ook droog. Het wordt een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Volgens de Europese toezichthouder EMA is het AstraZeneca-vaccin veilig. Of er een verband is tussen het vaccin en de opgedoken bloedstollingsklachten... kan nog niet worden uitgesloten, maar volgens het EMA wegen de voordelen op tegen de nadelen. De Russische president Poetin is niet onder de indruk van dreigingen door zijn Amerikaanse collega Biden. Die zei dat Rusland de prijs zal betalen voor de pogingen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wordt voorlopig geleid door Sophie Hermans. Eigenlijk is het de taak van Mark Rutte, maar die is te druk als demissionair premier en met de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Het weer. Morgen geregeld zon, vrijwel droog en opnieuw 8 graden. Door de stevige noordoostenwind voelt het wel kouder aan. find the strength to leave you. Bad and good, how I treat you. I think I kiss you too much.